Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een spookrijder op de A16 bij Prinsenbeek zijn drie mensen om het leven gekomen. Ook zijn drie personen gewond geraakt. Daarnaast zou er een hond zijn omgekomen. Volgens de politie kwam de spookrijder rond middernacht in aanrijding met een ander voertuig. Politie, ambulance en brandweer zijn ter plekke, net als een traumahelikopter. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar het ongeval. In het oosten van Congo zijn zeker tien mensen omgekomen bij een bomaanslag op een kerk. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens het leger zit de rebellengroep ADF achter de aanslag. De groep heeft banden met de Islamitische Staat. Die heeft inmiddels de verantwoordelijkheid opgeëist. Na de aanslag is iemand uit Kenia aangehouden. Het oosten van Congo wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld. In het gebied strijden meer dan 100 gewapende groepen om de macht. Het dodental van een Russische raketaanval op een flat in Oost-Oekraïne is opgelopen tot 29. Volgens de autoriteiten in de Dnipro is er weinig hoop meer op overlevenden, hoewel nog tientallen mensen worden vermist. Zeker 39 mensen werden levend onder het puin vandaan gehaald. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. De aanval op de flat was zaterdag. Rusland bestookte toen meerdere steden. In Kharkov en Lviv waren de aanvallen gericht op belangrijke infrastructuur. Feyenoord is in de stand van de Eredivisie twee punten uitgelopen op Ajax en PSV. De Rotterdammers wonnen gemakkelijk van FC Groningen. Het werd 0-3. PSV lukte het niet om te winnen. De ploeg speelde gelijk tegen Fortuna Sittard. Het werd 2-2. Ook Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht werd 2-2. Emmen Cambuur eindigde in 0-0. En dat was ook de eindstand van NEC Vitesse. Dan nog het weer. Hier en daar nog een bui. Vanuit het zuiden wordt het droger. Het is 2 tot 4 graden.